zegt de verslaggever van Omroep West. Ja, Steden eh, was daar, was daar eh, bezig. Ik begreep dat ze eh, met de gasleiding bezig waren. Ja, daar is iets gruwelijk misgegaan. Een explosie, een steekvlam. van de vier mensen, drie zwaar gewond, echt, echt brandwonden. Toen ik aankwam, toen, ja, toen ging net twee ambulances reden weg. Met een helemaal begeleid met, met politie en toeters en bellen. En heel langzaam reden ze ook weg. Nou, dan weet je al, het is echt... Eh, ja, ja, het was geen schaafwondje, hè? Dat, is echt wel, wel heftig. Drie slachtoffers zijn met zware brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mark Overmars zou dickpics naar een vrouwelijke collega hebben gestuurd, meldt het parool. Ook zou hij zich stalkerig hebben gedragen. De directeur voetbalzaken van Ajax is opgestapt. Het gedrag van Overmars zou aan het licht zijn gekomen nadat Ajax-baas Edwin van der Sar een mail stuurde over vertrouwenspersonen. Na de aflevering van Boos over The Voice. Ik blijf nog even bij The Voice, want de politie heeft tot nu toe vijf aangiftes binnen over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Ook zijn er 20 meldingen gedaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag... door mensen die bij het programma betrokken zijn. Cristiano Ronaldo heeft als eerste persoon de 400 miljoen volgers op Insta aangetikt. Alleen het account van Instagram zelf heeft meer volgers dan de voetballer van Manchester United.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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mark Overmars, de directeur voetbalzaken bij Ajax... die gisteravond opstapte vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag... heeft stalkingachtig gedrag vertoond. Dat zeggen ingewijden tegen het parool. Overmars zou een vrouwelijke medewerker berichtjes hebben gestuurd... met foto's van zijn geslachtsdeel. Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar gevangenisstraf tegen Roger P., de hoofdverdachte en opdrachtgever in de zaak van de cellen en de martelkamer, die anderhalf jaar geleden werden gevonden in een loods bij de Wouwse plantage bij Bergen op Zoom.